Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De militairen het complex afgebroken waar Osama Bin Laden werd gedood. Met twee bulldozers werd het gebouw van drie verdiepingen gesloopt. Journalisten en omwonenden mochten niet dichtbij komen of foto's maken. Amerikaanse Navy SEALs schoten de leider van Al-Qaeda in mei dood. Sindsdien stond het complex in Abbottabad onder toezicht van Pakistanse militairen. Vermoedelijk is het gesloopt om te voorkomen dat het een bedevaartsoord zou worden. In Syrië zijn een dag voor een referendum over een nieuwe grondwet opnieuw veel doden gevallen. Volgens westerse waarnemers kwamen bij het politieke geweld gisteren ongeveer 90 mensen om, onder wie zo'n 70 burgers. Vooral in de stad Homs werd opnieuw hevig gevochten tussen het leger van president Assad en zijn tegenstanders. Die hebben opgeroepen het referendum van vandaag te boycotten. Zo'n 15 miljoen Syriërs mogen stemmen over een nieuwe grondwet. Daarin staat onder meer dat ook andere partijen dan Assads baardpartij aan verkiezingen mogen meedoen. Maar volgens de oppositie wordt de macht van Assad door de nieuwe grondwet nauwelijks ingeperkt. Een advocaat spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat omdat de Belastingdienst weigert de naam van een tipgever bekend te maken. De rechtbank bepaalde eerder deze maand dat de fiscus de identiteit moet prijsgeven, maar dat is nog niet gebeurd. De anonieme tipgever gaf in 2009 in ruil voor geld een lijst met honderden zwartspaarders aan de Belastingdienst. Zij hadden hun geld gestald in Luxemburg. De advocaat van enkele zwartspaarders zegt de naam van de tipgever nodig te hebben om aan te tonen dat de lijst niet klopt.